Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de Russische stad Rostov aan de Don hebben gewapende troepen een hoofdkantoor van het Russische leger omsingeld. Op sociale media is te zien dat militairen stelling nemen op een kruising. Mogelijk zijn het huurlingen van Wagner. Het lijkt erop dat leden van de Wagner-groep vanuit Oekraïne Rusland zijn binnengetrokken. Eerder had hun leider Prigozhin wraak gezworen voor een Russische raketaanval op een legerkamp van Wagner. En ook zijn er berichten van een militair konvooi dat in de richting van Moskou trekt. En in heel Oekraïne zijn vannacht luchtalarmen afgegaan. De burgemeester van Kiev meldt dat zeker eh, zeven inwoners gewond zijn geraakt... nadat delen van een raket een woontoren hebben geraakt. Het lokale bestuur zegt dat ruim twintig raketten zijn neergehaald ook zijn er explosies gehoord, zonder meer in Kharkiv en Dnipro. In Den Haag is een dode gevallen bij een schietpartij. Gisteravond werd er geschoten in de wijk Laakkwartier. Omstanders zeggen tegen Omroep West dat het slachtoffer in een geparkeerde auto zat. Er zou vanaf een langsrijdende motor zijn geschoten. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Volgens de politie is er niemand aangehouden. Over de toedracht van de schietpartij is niets bekend. Op en rond de marker Wadden komt de natuurontwikkeling goed op gang, concluderen onderzoekers. De zeven eilanden in het Markermeer werden de afgelopen jaren aangelegd om de waterkwaliteit in het meer te verbeteren. En ook moest de biodiversiteit toenemen. En dat lijkt goed gelukt, zeggen onderzoekers van Deltares van de Universiteit. Inmiddels leven er honderden soorten planten en vissen. En ook wordt het gebied steeds aantrekkelijker voor allerlei vogelsoorten. Het weer. Het wordt een zonnige dag.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 Let me check you out. i the last of a fierce competition. Get a view from a better position. Never cross now you got my attention. you're my, my, my, superstar. Keep showing me moves that are you you're my imagination.